uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Van de 81 jongeren die zich vorig jaar van het leven beroofden... kwam een kwart uit Noord-Brabant. Dat blijkt uit een studie naar de stijging van het aantal zelfdodingen onder jongeren. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom meer tieners zelfmoord plegen in Brabant... dan jongeren in andere provincies. In juli werd bekend dat vorig jaar 81 jongeren tussen de 15 en 19 zelfmoord hebben gepleegd. Twee jaar geleden waren dat er nog 48. De politiek wil nu weten waarom het aantal zelfmoorden onder tieners zo fors is gestegen. Ben Knapen volgt Elko Brinkman op als leider van de CDA-fractie in de Senaat. Knapen wordt lijsttrekker bij de komende Eerste Kamerverkiezingen. Hij is voorgedragen door het CDA-partijbestuur. Brinkman vertrekt na die verkiezingen uit de politiek... naar eigen zeggen om plaats te maken voor een nieuwe generatie politici. Ben Knaap is 67 en hij was van 2010 tot 2012 staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in het eerste kabinet Rutte. Hij zit sinds 2015 in de Senaat. De Vereniging van Q-koortspatiënten is niet te spreken over de financiële tegemoetkoming die het kabinet biedt. Patiënten en nabestaanden kunnen maximaal 15.000 euro krijgen. Volgens de vereniging is dat lang niet genoeg. Tien jaar geleden kregen duizenden mensen q vooral in het oosten van Brabant. Zeker 74 mensen overleden erdoor. In de VS is onduidelijkheid over de positie van onderminister van Justitie Rod Rosenstein. Amerikaanse media houden rekening met zijn ontslag na de publicatie van een artikel in de New York Times. Daarin staat dat Rosenstein Trump wilde afluisteren en zou zo belastende informatie tegen hem hebben willen verzamelen om een afzettingsprocedure tegen Trump te kunnen beginnen. Rosenstein houdt toezicht op het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Het Witte Huis zegt dat Trump met hem heeft gebeld en dat ze elkaar donderdag ontmoeten. Het weer, het aantal buien neemt af. Vannacht daalt de temperatuur tot tussen de 8 en 2 graden.